Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Zorgmedewerkers met corona moeten in sommige gevallen gewoon aan de bak. De Omicron-variant gaat hard rond... en dus hebben veel zorginstellingen moeite om de roosters rond te krijgen. Daarom komt de club van medisch specialisten met een advies. Je moet toch aan het werk als de boel in de knel komt. Besmette dus zorgmedewerkers moeten dan als het even kan niet worden ingezet... bij afdelingen met veel kwetsbare patiënten, zoals de kankerafdeling. Een leegloop op Downing Street 10 bij de Britse premier Johnson. Vier van zijn naaste medewerkers zijn opgestapt. Twee vanwege de lockdownfeestjes in de ambtswoning. Een ander omdat ze niet blij is met uitspraken van Johnson over een oppositielid. En nummer vier zegt dat hij sowieso al van plan was om te vertrekken. Marokkaanse reddingswerkers komen steeds dichter bij een kleuter die deze week in een put viel. Ze zijn al dagen bezig met een reddingsactie in een put van 32 meter diep. Hulpverleners hopen dat de kleuter nog leeft en vandaag gered kan worden. En ze zijn nog met z'n tweetjes, de actievoerders die nu al meer dan een week in een boom in Born in Limburg zitten. Ze protesteren tegen de kap van een bos waar een autofabriek moet komen. De groep begon met 15, de rest is al opgepakt. De laatste die werd opgepakt klom uit de boom omdat ze even naar de wc moest. Niet echt oké, vindt de burgemeester. Helemaal netjes vind ik het eerlijk gezegd niet. Eh, iemand die zijn behoefte doet en dan in de kraag grijpen. Eh, tegelijkertijd is het ook wel begrijpelijk. Want de personen die in dat bosperceel verblijven... die weten dat ze daar niet mogen zijn. De laatste twee actievoerders laat hij voorlopig gewoon zitten waar ze zitten. En vandaag beginnen ze dan echt de Olympische Winterspelen. Om 1 uur is straks de openingsceremonie in Peking. En daar is in het stadion nog een laatste keer voor gerepeteerd. Straks dus eerste openingsceremonie met veel vuurwerk, muziek en een vlaggenparade. En zet je wekker morgen extra vroeg. Om kwart voor vier komen de eerste Nederlanders in actie. Het weer, de dag begint bewolkt. Langs de kust flink wat wind. In de middag trekt de regen over het land. Daar kan ook natte sneeuw bij zitten. Het wordt 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 We have some kids and built our dream house. We're eating dinner, so we're saying grace. Without the light, we wouldn't find our way. How are we standing from misery to this now? Cause we to screaming this out loud. All we wanted was a place to feel like home. That's why we parted from our ways to heal our souls small town miserable man that does what he can. I'm a small town miserable man that does what he can.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 De Mumbai Maersk is vlot getrokken. Het 400 meter lange containerschip liep woensdagavond vast op een zandbank... een paar kilometer van het Duitse waddeneiland Wangeroogen. Ook zeer hooggelegen gletsjers merken de gevolgen van klimaatverandering. Onderzoekers zagen dat er bij de hoogste gletsjer ter wereld, die op Mount Everest...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 Ik kan prikken als ik wil, AstraZeneca. AstraZeneca. En met Monica, anders van met Latifa. Jessica heeft als ze mami komt van Akara. Machiavelli, hele lange tolie. Zij wordt zonder konie, Met op die body. Toe, pak M&M, van 50 cent.